uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Amerika hebben de democraten de senaatzetel in de Amerikaanse staat Georgia gewonnen. De zittende senator Raphael Warnock liet zijn republikeinse belager Herschel Walker nipt achter zich. Door de winst van Warnock hebben de democraten hun meerderheid in de Amerikaanse senaat vergroot tot 51 tegen 49. De extra verkiezing in Georgia was nodig omdat bij de verkiezingen in november... geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen behaalde. Bijna alle Vietnamezen die drie jaar geleden om het leven kwamen bij het koeltruckdrama in Engeland waren in Nederland geweest, blijkt uit een Belgisch overheidsrapport. De 38 Vietnamezen zijn op enig moment voor hun fatale reis van België naar Engeland in Nederland geregistreerd door de Nederlandse autoriteiten, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. De groep Vietnamezen werd in oktober 2019 doodgevonden in een koeltruck in Engeland. De bestuurder van de vrachtwagen die de koeltruck had opgepikt is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in de VS niet vervolgd voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rechter honoreert het verzoek om immuniteit dat door de Amerikaanse regering was ingediend. De regering Biden redeneert dat Salman niet kan worden vervolgd omdat hij als premier van zijn land onschendbaar is. En de rechter gaat daarin mee. Khashoggi werd in 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord. Hij was een criticus van het Saoedische bewind en schreef voor de Washington Post. Inlichtingendiensten in de VS stellen dat Salman de moordoperatie goedkeurde. De ME heeft gisteravond in een aantal steden ingegrepen... waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Vele honderden fans waren de straat opgegaan met fakkels en vlaggen. In totaal werden tientallen arrestaties verricht. Het weer. Langs de kust vooral buien. Het is een paar graden boven nul. Het kan ook nog nevelig worden. Overdag buien met kans op hagel en natte sneeuw.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 Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory.